12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gemeente Haaksbergen legt zich neer bij de uitspraak dat de gemeente geen vergunning had mogen geven voor het monstertruck-evenement. Waarnemend burgemeester Kok zegt tegen RTVO's dat hij niet in beroep gaat, omdat de rechter heel duidelijk was. Volgens hem hebben nabestaanden en gewonden ook niks aan juridisch getouwtrek. Vorige week concludeerde de rechtbank dat Haaksbergen de risico's van het evenement niet van tevoren heeft onderzocht. Bij het ongeluk vielen drie doden en 28 gewonden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt of er een angstcultuur heerst bij het UMC in Utrecht. TV-programma Zembla meldt dat artsen van de KNO-afdeling daarover ruim een jaar geleden alarm sloegen. Volgens hen is de patiëntveiligheid in gevaar. Het hoofd van de KNO-afdeling van het UMC zou mensen tegen elkaar uitspelen. Daardoor zouden artsen en assistenten in opleiding fouten niet meer durven melden. Verder klagen de artsen in Utrecht over de hoge werkdruk, meldt Zembla. In Zuid-Soedan is een vliegtuig neergestort. Volgens persbureau Reuters gaat het om een Antonov-vrachtvliegtuig... dat vlak na het opstijgen in de hoofdstad Juba neerstortte in de Nijl. Er zijn meerdere doden, maar hoeveel is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel mensen er aan boord waren. De berichten daarover lopen uiteen van 20 tot 40. Twee mensen zouden de crash hebben overleefd, maar niks is nog officieel bevestigd. De Roemeense premier Ponta treedt af. Hij was al met ziekteverlof. Ponta wordt verdacht van corruptie, belastingfraude en witwassen. Gisteren eisten betogers het aftreden van de hele Roemeense regering... vanwege de brand in een club in Boekarest, waarbij 32 doden vielen. Er zou zijn gesjoemeld met de veiligheidsvoorschriften. Het weer nog bewolkt en af en toe wat regen. In het noordoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen bewolkt en bijna overal droog en een graad of 16. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.